Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Italiaanse regering heeft besloten om de komende twee jaar 45 miljard euro te bezuinigen. In 2013 moet de begroting van Italië in evenwicht zijn. Waarschijnlijk krijgen regio's en gemeenten volgend jaar al miljarden euro's minder. Ook gaan de belastingen en de pensioenleeftijd mogelijk omhoog. Italië staat onder grote druk van de Europese Centrale Bank om de overheidsuitgaven op orde te brengen. Het land moest de laatste tijd steeds meer rente betalen voor het lenen van geld op de kapitaalmarkt. Deze week ging die rente weer omlaag nadat de ECB had besloten om onder meer Italiaanse staatsobligaties op te kopen. Italië heeft een staatsschuld die 120% van het bruto nationaal product bedraagt. Premier Rutte had sneller moeten reageren op de verwarring over het steunpakket aan Griekenland en op de aanslagen in Noorwegen. Dat zei PvdA-leider Cohen in Met het oog op morgen. Hij vindt dat de premier er moet zijn op momenten die ertoe doen. Veel politieke partijen zijn blij met de excuses die Rutte de afgelopen dag maakte over de verwarring rond het steunpakket voor Griekenland. Na de Europese top in juli sprak Rutte over een andere omvang van het steunpakket dan andere landen. Hij is er niet mee eens dat hij onzichtbaar is geweest in de crisis. In Syrië heeft het leger gisteren opnieuw hard opgetreden tegen demonstranten die na het vrijdagmiddaggebed de straat op gingen. Zeker twintig mensen werden gedood, melden mensenrechtenactivisten. Onder meer in de steden Hama, Damascus en Homs vielen doden. President Assad lijkt zich niets aan te trekken van de toenemende internationale kritiek op zijn bewind. Sinds het begin van de ramadan is het geweld tegen de Syrische bevolking alleen maar toegenomen.